Annette Schut met het NOS Journaal. Het leven in Nederland wordt dit jaar hoe dan ook duurder... vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de Nederlandse Bank bij de presentatie van het jaarverslag. DNB rekende verschillende scenario's over de impact van de oorlog op de economie door. In het donkerste scenario worden door de hoge energieprijzen ook andere producten duurder. En dat vergroot de inflatie. Maar een maximumprijs aan de pomp of verlaging van brandstofaccijns vindt DNB dan weer geen goed idee. Omdat dan ook mensen mee profiteren die het niet nodig hebben. Bij een Iraanse luchtaanval op Tel Aviv zijn vier mensen lichtgewond geraakt. Er is veel schade, mogelijk door clustermunitie. Ook in Haifa werd iemand geraakt. Iran en Israël schoten vannacht over en weer raketten af. Over schade in Iran is niet bekend. Het kabinet trekt de wet in voor omgang van grootouders met hun kleinkinderen. Na een echtscheiding van vader en moeder kunnen veel grootouders hun kleinkinderen niet meer zien. De Tweede Kamer had de wet al aangenomen, maar Eerste Kamer zag veel bezwaren. Daarom heeft het kabinet hem ingetrokken. De politie doet onderzoek naar een valse bommelding... gericht tegen de directeur van de gevangenis in Zaanstad. Er was een melding binnengekomen dat er explosieven waren geplaatst onder zijn auto. Omdat hij al op de weg was, zette hij zijn auto stil op een parkeerplaats bij Vinkenveen. Bij de controle van zijn auto werden geen explosieven gevonden. Consumenten en voetbalsupporters dienen een klacht in bij de FIFA over dure WK-kaartjes. De goedkoopste zijn 150 euro, finale kaartjes ruim 3500 euro. Het verwijt is dat de FIFA misbruik maakt van zijn monopoliepositie. Na eerdere klachten besloot de FIFA per wedstrijd enkele honderden kaarten wat goedkoper te maken. Maar dat vinden de organisaties niet genoeg. Het weer. In het noorden een bui, verder droog. Het is 11 tot 16 graden. Vanavond regen en veel wind.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 Got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Yeah. us to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. ZFM. skies as they said farewell But I'll oh know where several are If my dreams get real bizarre Cause I saved a few and I keep them are bursting at the seams. You see this guy. This guy's in love with you. Yes, I'm in love who looks at you the way I do. When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got.